Clemens Peters met het NOS Journaal. oud is op bezoek geweest bij Donald Trump. In Amerika wordt gespeculeerd dat Trump Romney een ministerspost aanbiedt. Mogelijk die van buitenlandse zaken. Romney verloor bij de verkiezingen van 2012 van Barack Obama. Trump noemde hem toen een mislukkeling. En Romney op zijn beurt zei in maart dat Trump als president gevaarlijk zou zijn. De bemanning van het ruimtestation ISS bestaat weer uit zes mensen. Gisteravond kwamen een Rus, een Fransman en een Amerikaanse astronaut per Soyuz-raket aan bij het station, dat op 400 kilometer in een baan rond de aarde draait. Voor de Amerikaanse Peggy Whitson is het al de derde keer dat ze aan boord van het ISS verblijft en ze is met haar 56 jaar bovendien de oudste vrouw ooit in de ruimte. De nieuwe bemanning had een stukje meteoriet van Mars bij zich, bij wijze van experiment. Bij de kapitale villa van ondernemer Henny van der Most in Gorssel bij Deventer is geprobeerd om in te breken. De politie heeft iemand gearresteerd en er wordt nog naar een tweede verdachte gezocht. Volgens van der Most zat hij met zijn huisgenoten aan tafel toen de lampen buiten aansprongen. Daarna zag hij mensen lopen en belde hij de politie. Het is volgens de ondernemer al de vierde keer dat er geprobeerd wordt om bij hem in te breken. Van der Most is onder meer bekend van het pretpark Kernwasser Wunderland, net over de grens in Duitsland. In de eredivisie heeft PSV opnieuw punten laten liggen. De landskampioen kwam tegen Willem II niet verder dan een gelijkspel 0-0. En PSV staat nu op de derde plaats, drie punten achter koploper Feyenoord. Andere uitslagen van gisteravond, FC Groningen, ADO Den Haag 2-1, Excelsior Sparta 3-2, Heerenveen Vitesse 1-1 en Heracles Go Ahead 2-1.